Twee uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De gemeente Zaanstad praat met tien organisaties... die willen demonstreren bij de landelijke Sinterklaas-intocht. Het zijn zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet... onder meer een extreemrechtse groep en een extreem linkse, zegt de gemeente. Drie groeperingen hebben zichzelf gemeld om te praten. De andere zeven zijn door Zaanstad benaderd. De burgemeester wil demonstraties bij de intocht toestaan... zolang kinderen daar geen last van hebben. President Trump heeft gezegd dat het vrijwel zeker is... dat de verdwenen Saoedische journalist Khashoggi niet meer leeft. Hij zei dat tegen journalisten op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Khashoggi verdween begin deze maand in Turkije... tijdens een bezoek aan het Saoedische consulaat daar. Al dagen wordt aangenomen dat hij op het consulaat is vermoord... Waarschijnlijk door een doodsescade van de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Steeds meer westerse landen oefenen daarom druk uit op Saoedi-Arabië. Zo gaan er volgende week geen ministers uit Nederland, Frankrijk en Amerika... naar een belangrijke conferentie in Riyadh. En het lijkt erop dat de hoogste Amerikaanse generaal in Afghanistan... een aanslag heeft overleefd. Volgens de Taliban was Scott Miller het doelwit van een schietpartij in de provincie Kandahar maar hij bleef ongedeerd. Drie Afghaanse veiligheidschefs kwamen wel om het leven. De aanslag was tijdens een overleg over veiligheidsmaatregelen... voor de parlementsverkiezingen van komende zaterdag.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 This is how you remind me. it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. And this is how you remind me. This is how you remind me. This is how you remind me. voor de Zandvoortse Radio.